Bastiaan Nachtegaal met het NOS-journaal. Bij een grote brand met een 3-liter dieselmotor mag in Duitsland tijdelijk niet verkocht worden. De auto is voorzien van illegale Schumel-software. Met de programmatuur lijkt het alsof de auto minder schadelijke stoffen uitstoot dan in werkelijkheid het geval is. In heel Europa moeten 22.000 auto's terug naar de garage voor een software-update. Die moet eerst nog worden goedgekeurd door de autoriteiten. Dealers mogen de auto pas weer verkopen als de update beschikbaar is. Nederland levert weer verdachten uit aan Turkije. De uitleveringen lagen stil sinds de mislukte koepoging van vorig jaar. Volgens minister Blok heeft Turkije garanties gegeven dat verdachten een eerlijk proces krijgen en goed behandeld worden. Verdachten die gezocht worden omdat ze aanhanger zouden zijn van geestelijke Gulen zouden niet worden uitgeleverd. Volgens het ministerie zijn de uitleveringen in de afgelopen weken hervat, omdat anders criminelen onbestraft blijven. Het weer. Vanavond en vannacht valt vooral in het westen een bui met kans op onweer. Morgen iets meer zon, maar ook kans op een bui. In het weekend is het wisselvallig met meer buien. Het wordt wel iets warmer met 21 tot 24 graden. Dit was het NOS. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit is de zomer van ZFM. Met, nu Peaceful Radio. Hele goede avond luisteraars, welkom bij een Peaceful Radio Show 1239 hier op CFM Zandvoort. Mijn naam is Ben of Eugen, uw hier voor de komende twee uur in dit unieke New Age muziekprogramma. Overal ter wereld te horen, met name via de eigen website peacefulradio.info en daar staat ook een uh, heus internet radiostationnetje op. Ja, ja. Eh, dat gaat maar door en het gaat maar door. En wat ook doorgaat, dat is nieuwe muziek. En nieuwe artiesten. Even kijken. Matt Marshak. Matt Marshak. Die is een nieuwe artiest. En natuurlijk dan ook zijn nieuwe album. En die heet Year's End. Nou ja, zoveel eh, is het voorlopig nog lang niet. Eh, het jaar duurt nog maanden. Maar dat geeft niet. We gaan lekker genieten naar uh, New Age muziek. En ja, we zitten ook eh, in de playlist. Kom ik ook een beetje aan het allereerste begin, zo moet ik het zeggen, aan dat allereerste begin toen Peaceful Radio eh, begon te ontstaan. En dat is eigenlijk New Age muziek van uh, eh, 20 jaar geleden. Kijk maar eens op de playlist op peacefulradio.info. Veel luisterplezier. Hi, I am Anaya. Thank you for listening to Peaceful Radio. Please visit my website www.anayamusic.com. Henny Becker, one of the artists on Peaceful Radio. Please visit my website at www.hennybecker.com. Blissful Radio. I'm Guru Joss from White Sun.